De waterstanden in de rivieren lopen snel op, zegt het waterschap. In het zuiden hier, in eh, bijvoorbeeld Schin is eh, gisteravond 85 mm in, eh, in drie uur gevallen. En dat zijn extreme hoeveelheden. Dat water dat stroomt allemaal af op de geul. Dus die geul die komt nog heel snel omhoog. En daarom waarschuwen de hulpdiensten blijf uit de buurt van beken en rivieren. Een medewerker van een GGZ-instelling in Den Haag die maandag werd neergeschoten is overleden. Het gaat om een beveiliger van 53. Ook een andere medewerkster werd geraakt zij is zwaar gewond. De dader maakte na zijn actie een einde aan zijn leven. Het is onduidelijk hoe hij aan het wapen kwam. Dodental van een ingestort hotel in China is opgelopen tot 17. Het hotel stortte maandag in. De meeste slachtoffers zijn gasten. Zes mensen zijn levend onder het puin vandaag gehaald wel was volgens Chinese media een tijdje geleden nog verbouwd. Het lijkt erop dat toen de constructie is aangepast. De burgemeester van Utrecht is klaar met jongeren die voor overlast zorgen. En dus gaan drie parken vanaf 11 uur s'avonds dicht. Nou, ik las het net. Precies net. Ik las het echt net. Het gaat om Park Lepelenburg, het Wilhelmina Park en het Gristpark. Jongeren daar begrijpen het wel. Ja, er wordt wel veel gescheurd en zo. Ja, het is wel het hoogtepunt meestal van het weekend. Weet je, dan gewoon allemaal feestende mensen hier. Maar soms dan zie je ook heel veel glas ook op de grond liggen. Dus wat betreft dat snap ik het ook wel weer wel. De nachtsluitingen gaan vrijdag in en duren in ieder geval tot en met 6 augustus. Het weer. Vandaag en morgen is het vooral in het zuidoosten kletsnat. In het oosten en noorden ziet het er beter uit. Het is 19 tot 25 graden vandaag.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 Ook kinderen zijn welkom. De limonade, gratis, staat altijd klaar. Koffie met een koekje kost 1,50 en het tweede kopje is compleet gratis. My Bellamy You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea My Bellamy tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting Let's uh, give my substitute a big cheer. Let the bells ring. Let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring. Let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy. You were a child of the sun and the sky and the tell you that I adore you, I always do. That you amaze me, believe in me now, I start anew. My bell me, I'm love with you. My me, I'm love with you. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Apollo 100 was een band die in 1972 is opgericht door Tom Parker. De band scoorde een bescheiden hit met het nummer Joy. Gebaseerd op Jesus Blight, Mijn Vriend van Johann Sebastian Bach. Het kwam in Nederland niet verder dan de 21ste plaats in maart 1972. Waar in de Verenigde Staten belandde het nummer in de top 10. Een ander bekende titel is het van het nummer Telstar eveneens in 1972. In 1973 ging de band alweer uit elkaar. Later ging Tom Parker met zijn project The New London Chorale... waarin hij klassieke nummers omzette naar een moderne uitvoering. Hier is Apollo 100 met Joy. 5 juli heeft Marcel Buscher van Leusum Rabbel een nieuw eigen biertje geïntroduceerd. Het is een alcoholarm pils geworden met een alcoholpercentage van slechts 0,33 Wethouder Raymond van Haafden en DGP-directeur Robert van Overdijk waren aanwezig en hadden de eer om de eerste flesjes te onthullen. Het nieuwe alcoholarm bier is afkomstig van de Amsterdamse brouwerij De Zeven Deugden. Dat is een sociale onderneming waarvan de twaalf medewerkers allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op de vraag hoe Busje aan deze brouwerij komt, zei... De brouwerij kennen wij al langer. We hebben meerdere bieren van hun in ons assortiment. Toen we waren uitgenodigd voor een opening van hun nieuwe vestiging... zagen we al snel dat de bediening wel een handje kon gebruiken. Vandaar de drukte. Werken met mensen met een beperking is best een uitdaging, kan ik je vertellen. Maar het was mooi om te doen. Iedereen verliest wel eens geld. Maar hoeveel geld ligt er eigenlijk op straat? Studie naar straatgeld of statistieken over hoeveel geld mensen verliezen zijn niet te vinden. Logisch, want van een paar muntjes die uit je broedzak vallen maakt niemand melding. Hooguit zijn er ervaringsverhalen. Een Engelse onderwijzeret bijvoorbeeld vertelde in 2008 aan de BBC dat ze in een jaar tijd 117 pond, bijna 140 euro, van straat had geraapt. Rond dezelfde tijd sprokkelde familie Humphrey muntjes in New York. Na drie jaar had het stel met hun twee dochters een buit van ruim 1000 dollar, meer dan 900 euro verzameld. Maar het is niet te doen om met de verhalen uit te rekenen hoeveel geld wereldwijd rondslingert. Daarvoor zijn er te veel onbekende factoren. Bijvoorbeeld hoeveel contant geld per regio in omloop is. Waar meer wordt gepind, wordt minder klein geld verloren.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 Zondag 25 juli, 22 augustus en 19 september van 2 tot 4. Ariana Delegani laat u kennismaken met symboliek om de meest voorkomende symbolen en verborgen verhalen zelfstandig te leren identificeren. 10 euro per middag. De locatie? De blauwe tram. Ook afzonderlijk te volgen. Aanmelden via de website van Pluspunt. that girl. Yeah, brings me down, alright. Tossing and turning and freezing much fun together. I was sure that you were. Verdronken Vlinder is een lied van Boudewijn de Groot, afkomstig van zijn album voor de overlevende. Het verscheen begin 1967 als B-kant van de single Onder Ons. De opvolger van de grote hit Het Land van Maas en Waal. De single bereikte de 11e plaats in de Nederlandse top 40. Verdronken Vlinder verscheen in 1970 echter ook als A-kant van een single met de B-kant Beneden alle pijl. Ditmaal kwam het nummer op de eerste plaats in de top 40. Beide liedjes zijn geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg... in het arrangement van Burt Page. De verdronken vlinder, de schrijver, zo vrij als leven als een vlinder... eenmaal zich daarvan bewust, ziet hij dan ook dat het einde van een vlinder ook niet zo fraai is. Bijvoorbeeld sterven op een plas water. Dan toch maar mens zijn. Om te leven hoef je echt geen vlinder meer te zijn. Hier is Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust. De die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht.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 Used to talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. see me cry You'll be waiting your whole life I'm not gonna change my mind Not this time, not this time Oh, if you're waiting to see me cry Honey, you'll be waiting your life Trust me, I'm not gonna change my mind Gezelligheid.